Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat hij morgen een aangepast vredesplan kan voorleggen aan de Verenigde Staten. Vandaag overlegde Zelensky in Londen en Brussel met leiders van Europese landen, maar ook met de EU en NAVO-chef Rutte. Europa had kritiek op het plan dat door de VS en Rusland is opgesteld, omdat daar volgens Europa de belangen van Oekraïne in zijn vergeten. Er zijn nog geen details bekend over het Europese voorstel. Bij de zware aardbeving voor de kust van Japan zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. Een deel van de slachtoffers was tijdens de beving in een hotel. Eén persoon raakte gewond toen een auto in een beschadigde weg zakte. De beving had een kracht van 7,2. De autoriteiten waarschuwden voor een tsunami met golven van 3 meter hoog. Ze bleken uiteindelijk niet hoger dan 70 centimeter. De waarschuwing in Japan is inmiddels weer ingetrokken. In Brazilië is iemand opgepakt voor de roof van acht gravures van de Franse schilder Matisse. Die waren eerder vandaag geroofd uit een bibliotheek in Sao Paulo. Een tweede verdachte is nog voortvluchtig en ook de kunstwerken zijn nog niet terecht. Frankrijk heeft een dinosaurus-skelet na tien jaar teruggegeven aan Mongolië. Het skelet werd in 2015 door een onderzoeker illegaal meegenomen uit de Gobiwoestijn en via Zuid-Korea naar Frankrijk gesmokkeld. Daar werd het in beslag genomen door de douane. De Mongoolse minister van Cultuur is blij dat de vondsten terugkeren... en noemt dat belangrijk voor alle Mongoliërs. Het skelet is van een Tarbosaurus bataar... een soort die verwant is aan de Tyrannosaurus rex. Het dier leefde zo'n 65 miljoen jaar geleden. De Nederlandse handbalsters hebben op het WK gewonnen van regerend wereldkampioen Frankrijk. In Rotterdam Ahoy werd het 26-23. Nederland heeft tot nu toe alle zesde wedstrijden op het WK gewonnen... en speelt woensdag de kwartfinale tegen Hongarije.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 And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother. but I'm telling you that I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help. control. And I will not let my future let my future go on without the help of my soul.